heeft in Frankrijk aan zeker 45 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen aan de westkust... waar mensen door overstromingen verdronken. Een miljoen Fransen kwam zonder elektriciteit te zitten. Ook in Spanje, Portugal, Duitsland en België zijn mensen omgekomen door de storm. In Nederland was er veel stormschade in Limburg en Noord-Brabant. Er kwamen ongeveer 2000 meldingen. Het verkeer had daar last van afgewaaide takken en omgevallen bomen op de weg. Het treinverkeer in Limburg kwam een tijdje stil te liggen. Aan het begin van de avond werd de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. De afgezwakte storm trekt nu richting Zweden. In Roermond zijn twee mannen opgepakt voor de mislukte plofkraak van donderdag in Beegden, vlakbij Roermond. Het zijn mannen van 20 en 21. Ze worden ook verdacht van een inbraak in een huis in Weert. Bij die inbraak werd een auto gestolen die donderdag werd gesignaleerd in Beegden. De auto, met daarin onder meer een gasfles, stond bij een geldautomaat en was kennelijk bedoeld om er een plofkraak mee te plegen. De politie onderzoekt of de verdachten betrokken zijn geweest bij meer plofkraken in de regio. In drie maanden tijd zijn er in Limburg vier geldautomaten opgeblazen. Vijf pogingen mislukten. Canada heeft op de Olympische Spelen de ijshockeyfinale gewonnen. In Vancouver versloegen de Canadezen Amerika met 3-2 in de verlenging. Die was nodig nadat de Amerikanen vlak voor het einde van de gewone speeltijd een 2-1 achterstand hadden weggewerkt. De Canadees Sidney Crosby maakte het winnende doelpunt. De ijshockeyfinale was het laatste medaille-evenement op de Spelen in Vancouver. De medaillespiegel wordt aangevoerd door gastland Canada met 14 gouden plakken. Duitsland slaat tweede en wordt gevolgd door de Verenigde Staten. Nederland eindigde als tiende met vier keer goud. Bij de vorige winterspelen in Turijn werd Nederland ook tiende, maar dan met drie gouden medailles. Het weer, harde regen en wind. Vannacht wordt het droger. Het koelt af en toe af tot 3 graden.